Waterwalgemoed met het NWS Journaal. De VVD in de Haagse gemeenteraad wil een onderzoek naar de 100 miljoen euro overheidsgeld die in de Schilderswijk is gestoken. Partijgenoten van burgemeester Van Aartsen zijn geschrokken van informatie die de NOS kreeg... dat de miljoenen niet terecht zijn gekomen op de plekken waarvoor ze bedoeld waren. In de wijk is 92% van de bevolking van allochtone afkomst. Het grootste deel van de jongeren is werkloos. In de Zwitserse Alpen is een passagierstrein ontspoord. Zeven mensen raakten gewond, van wie er vijf slecht aan toe zijn. Alle 200 passagiers zijn inmiddels uit de trein gehaald. Het heeft de laatste dagen veel geregend in het gebied. Door een aardverschuiving zijn de rails geblokkeerd, waardoor de trein ontspoorde. Het spoor loopt langs een bergwand. Drie wagons hangen naast de rails, maar er zijn geen rijtuigen naar beneden gestort. De geschorste ambtenaar van het ministerie van Veiligheid en Justitie blijft bij haar omstreden uitspraken. De vrouw vindt dat een ambtenaar ook het recht heeft om zijn mening te uiten. Ze schreef op Twitter dat IS geen islamitische organisatie is... maar werd opgericht door zionisten om moslims zwart te maken. Ze is geschorst omdat haar uitlatingen rechtstreeks te maken hebben... met haar werk als terrorismebestrijder. Terreurbeweging IS heeft twee steden en enkele dorpen veroverd in het noorden van Syrië. Het gaat om plaatsen in de provincie Aleppo, dicht bij de grens met Turkije. Ze waren in handen van rivaliserende islamitische groepen. Bij de strijd zouden zo'n 40 doden zijn gevallen. IS vecht behalve tegen andere moslimrebellen... ook tegen het leger van president Assad en Koerdische milities. Wielrenner Tom Dumoulin heeft de tijdrit in de Eneco Tour gewonnen. De Giant Shimano-renner was in Breda twee seconden sneller dan Fabian Cancellara. Lars Boom eindigde als negende en nam daardoor de leiding over in het algemeen klassement. Dumoulin staat nu derde met vier seconden achterstand op Boom. Het weer de komende uur op de meeste plekken nog wat zon. Morgen vooral in het binnenland buien, maar de zon schijnt ook geregeld. Het is dan ongeveer net zo warm als vandaag, zo'n 20 graden. Dit was het NMS Journaal. Dit is Edwin Gerritsen van de AWB. Er staan files op de A1 van Amsterdam naar Amersfoort... voor knooppunt Diemen 2 kilometer, voor Amersfoort Noord 2. De A1 van Amersfoort naar Amsterdam. Voor knooppunt Muidenberg 6 kilometer na een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht... A2 van Amsterdam naar Den Bosch voor knoop het Oude Rijn 2 kilometer.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 Elke woensdagavond tussen 6 en 8. Stefan Kool Present voor een nieuwe ZFM Beachmasters. Um, present samen met een eh, bakje koffie, een pak crackers en een zak druiven. Ehm, ik denk dat als je een maand geleden naar, eh, naar de webcam heeft gekeken op uh, eh, zfm-live.nl... dat je me zou zien met een zak patat en een frikandel. Ehm, ik ben aan het hardlopen, ik ben aan het diëten. Ik vind er geen kloten aan, maar het werkt wel. Ik stond vanochtend in de spiegel en ik had voor het eerst zoiets van holy shit. Ik ben nu um, ongeveer 3,5, 4 weken bezig. Ehm, eerst begonnen met hardlopen en nu mijn eten er ook zo langzamerhand een beetje bij. En eh, ja, je ziet inderdaad als je gewoon gezond gaat eten en eh, gewoon, eh, gewoon goed gaat bewegen. Ik heb ook een Fitbit om. Dan kan ik elke dag tracken hoeveel stap ik heb gezet en het is allemaal bullshit. Maar het helpt wel. Dus ehm, misschien heb je ook zoiets van ja, het is winter, we moeten weer een ski pakken. misschien tijd om een paar kilootjes kwijt te raken. Um, join me. Laat gewoon weten dat je dat ook doet. En dan is het toch leuk dat we daar een soort van radioprojectje van maken. Kijken hoeveel iedereen kwijt kan. Niet aan geld, je hoeft er niet eh, iets over te maken. Maar daar qua gewicht. Vind ik wel leuk. Laat maar weten, Stefan, at cfmzandvoort.nl. If you're in, like ook onze Facebookpagina. Facebook.com slash CFM Daar vind je de hele week door informatie over de artiesten die we draaien en over ons programma. Keen hoorde je Silenced by the Night. En we trapten af met Maroon 5 en Maps. Welcome to Central Bay. stay fly. Get the jet, I gotta stay high. High up like a la la la. Ain't nothing here that my money can't buy. Dolce, Gucci, and Louis V. Yak so big I could live in the sea. You for real? You can't see me. In these zero frames, the whole world changed. Mad bitches, so much bro. Feeling like when I wanna fuck them all.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 We make too much dough, and we spend it all day. Welcome to Sancho Bay. DJ Antoine, welcome to Saint-Tropez. Ja, je hoeft natuurlijk niet ver te gaan. Je kan bijvoorbeeld ook naar, eh, naar Zweden. Je hoeft niet per se naar uh, eh, Saint-Tropez. Maar eigenlijk, als je naar Zweden gaat... dan hoef je eigenlijk waarschijnlijk op dit moment... alleen maar om je heen te kijken voor een stukje Zweden. Misschien wel een heel, heel groot stukje Zweden. Daar gaat de Maurice de jonge hond zo meteen over. Ook Avicii nog silhouettes en hier is Magic Roots. Saturday morning, jumped out of bed. Put on my best suit, got in my car, raced like a jet. my friend, but no still means no. was all Avicii Silhouettes bij ZFM. En voor Magic and Roots. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond. Maurice de Jonge. Hond, hond, hond. Maurice de Jonge. De beroemde blauwe IKEA-zakken, die kent iedereen. Maar een Zweedse vrouw die houdt er in ieder geval geen goede herinneringen aan over. Kiki Carlin, een eh, auteur van erotische lectuur... die was op bezoek in de Zweedse kerk van Klakkenberga. Ja, daar moet je natuurlijk een keer geweest zijn in je leven. In de kerk vond ze enkele Ikea-zakken gevuld met beenderen en schedels... van bijna 80 mensen. De zakken die eh, zouden er al liggen van 2009. De waarheid rond de menselijke resten kwam uiteindelijk aan het licht... Een eh, archeologist die meewerkte aan de opbouw van een rolstoelvriendelijke trap in de kerk... was vergeten de beenderen terug te begraven. Hij had ze uiteindelijk eh, tijdelijk in de blauwe bouwzakken gestopt. Ja, dat is eh, toch een klein probleempje. Ehm, en nou hebben we daar natuurlijk ook een leuke vraag bij. En die vraag die luidt als volgt. Het grootste gedeelte van mijn interieur komt bij de IKEA vandaan. Hmm. Ja, dat is een vraag. Wil je die wel beantwoorden? Komt u maar door Stefan at cfmzandvoort.nl via de mail. Of eh, via Twitter een 140 tekens Stefan underscore A. Ah, ja, ik koop er graag meubels. De prijzen van andere zaken zijn heels. Optie B. Een gedeelte komt daar vandaan. Maar sommige dingen heb ik ergens anders aangedaan. Optie C. Nee, ik haat zo'n grote commerciële zaak. Meubels kopen doe ik bij exclusieve zaken vaak. Of optie D. Zelfs mijn vrouw komt bij de IKEA vandaan. Laat maar weten Stefan kan je naartoe mailen. Of twitteren, Stefan underscore De vraag kan je teruglezen op onze Facebookpagina. Dat is facebook.com slash ZFM En dan kan je ook meteen eh, de opgaves vinden. Hartstikke leuk. Vind je ook leuke andere dingen? Like hem even. ZFM Beachmasters. Paramore is hier. ik was eh, heel lang fan van Paramore vroeger. En toen bleven ze op een gegeven moment maar kutplaten maken. En nu komen ze ineens weer met deze. Wat een ongelooflijk fijn liedje. Door die hier bij CFM Beachmasters. Ain't it fun. En nog meer fijne liedjes onderweg. Wat dacht je van een good time, Pitbull en Inna... die we vorige keer twee keer achter elkaar hebben gedraaid waar ik niks van heb gehoord. Elke Clean Bandit, Extraordinary in Tiny Tempa komen eraan na je weer updates. Vooral in de kustprovincies enkele buien mogelijk met onweer. Het wordt vannacht 11 tot 16 graden. Morgen heb je enkele buien, afgewisseld door perioden met zon. De meeste zonneschijn die is aan de kust. Het wordt rond de 20 graden. Vrijdag heb je meer bewolking en wat meer buien bij 17 tot 20 graden. Stefan Koller met de hits van Beachmaster. Clean Bandit. The Script. Lily Wood. ZFM. Uh, love suicide is killing me. You're getting into my head, you're like a guillotine. You've got me gasping for air in your vicinity. And now you're saying some things that you don't really mean. That's really mean. How the hell am I caught up in between? Devil's advocate, trying not to intervene. Putting up a front like it ain't a thing to me. I swear that's gotta be the worst position to be in. Being, I guess you feel like you've been ignored. And your perfect picture turned into a jigsaw. Cause when you're around me, you get a little withdrawn. And we just can't seem to find time to sit and talk. I know she isn't sure. Ah. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house. And everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. down. Why you acting like a kid up in the playground? If you got something on your mind, why don't you lay it out? Feels like the end of us is coming any day now. Any day, I thought we'd never separate. Man can be destroyed but not defeated, and it's Hemingway. You know it's probably for the best anyway. Cause my suspicious mind was wearing a jealous face. Let's go our separate ways. Uh, what happens when the hourglass of love runs out? Under one roof and one house and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. and the hourglass of love runs out. Within four walls in one house, and everything becomes so cold. Baby, that's the only thing I wanna know. when the hourglass of love runs out. Under one roof and one house, and everything becomes so cold It will be alright. Ga je hem nu slaan of zo? What the fuck, what the fuck. Clean Bandit en Shurna Bess hier bij CFM Extraordinary. Nou, voor Tiny Tempo. samen met Esther Dean en Love Suicide. Stefan probeert. Elke week ehm, probeer ik weer iemand te imiteren. Ik eh, ben geen geboren Carlo Boshart. Dus daarom gaat het nog wel eens fout en ben ik maar overgeslagen op het beschrijven. Weet jij wie ik vandaag probeer te imiteren? Wie ik beschrijf? Stuur dat dan in een mailtje naar stefan.cfmzandvoort.nl Dus, dit is hoe het voelt als... Je hoort me overal. Van Amsterdam tot aan Ibiza. Ik ben te min, maar desondanks toch nummer één. En als ik handjes wil zien of voelen, krijg ik dat altijd voor elkaar. Wie ben ik? Dat is de vraag in dit spelletje. Heb je enig idee wie ik zojuist heb omschreven? En nou, dan mag je dat laten weten via de mail stefan.cfmzandvoort.nl Dat is stefan.cfmzandvoort.nl Zometeen krijg je het antwoord. Beschrijf hem nog een keer. Doen we gewoon voor je hele luxe service. Zometeen komt hij dan eindelijk dit keer waarschijnlijk maar één keer in een pitbull. Good time. Ook Culture Beat zometeen naar deze zomerplaats van Julian Peretta. Met een fluitje.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 En als ik handjes wil zien of voelen, dan krijg ik dat voor elkaar. Wie ben ik? Wie probeer ik te imiteren? Zometeen krijg je het antwoord. Gaan we hem één of twee keer doen vandaag? <laughs> in that pit bull here. Good. time. Knick knack, whack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking two three, but when it comes to women, you can bring two three. We we, see see, ooh we, you me, me her. Sounds like a good time for sure, you know. Let's see. out to the sea, rest in peace, left eye. G, double O D, T, I, M to the E. We can have a good time, any place, anywhere, anytime. Let's ride. Oh. hebben deze plaat twee keer gedraaid. Dat komt omdat ik echt ooit had van... Waar, hij is zo te gek. En toen kreeg ik Amrex van... Waar, hij is zo te gek. Oké, doe hem twee keer. Ik krijg nu al de reactie... Doe hem drie keer. Ik denk dat drie keer echt te ver gaat. Dat dat het punt is. Twee keer was nog wel grappig, weet je wel. Het was vorige week in ieder geval. Oh, dat een gekke plaat. Doe het nog een keer. Oké, okay, leuk voor de luistercijfers. Maar ik denk dat drie keer wel echt te ver gaat. Of niet? Mr. Worldwide. and an international sensation. You know, let's have a good time. Knick knack, paddywhack, give your boy a bone. Mr. 305, but I'm globally known. I'm in the zone, I ain't talking two three, but when it comes to women, you can bring two three. We we, see see, ooh we, you me, me her. Sounds like a good time for sure. You know, let's see. Ja. Toch maar niet doen, hè? Nee, het zal dat weer zo wat. een Pitbull wordt hier. Good time. Wie ben ik? Dit is hoe het voelt. Je hoort me. Van Amsterdam tot aan Ibiza. En je ziet me daar ook. Ze hebben ook graag dat ik er ben. Daar betalen ze vaak heel veel geld voor. Ik ben te min, maar desondanks toch nummer 1. En als ik handjes wil zien of voelen, dan lukt dat. Het is eigenlijk vrij simpel. Dit is hoe het voelt. Dat slaat op zijn allergrootste hit. Dit is This is What It Feels Like van, eh, samen met eh, Trevor Guthrie. Ehm, je hoort me van Amsterdam tot Ibiza en je ziet me daar ook, want ik draai er altijd. Ik ben te min. Dat komt omdat als je daar ar voor zet, dat je arm in krijgt, maar toch één. Want er staat op één in de DJ Mac 100. En als hij handjes wil zien, dan voel je, dan zegt hij gewoon... al die handjes in de lucht of op mijn lichaam en dan komt dat helemaal goed. Ik er vandaag Armin van Buren te zijn en die hoor je nu hier met Sophia Baxter. Not giving up on love. meisje. Nooit opgeven op de liefde. Nooit doen. Door de Armin van Buren. Ik probeerde hem vandaag na te doen, maar ik kan het toch beter aan Carlo Boshart overlaten. Samen met Sylvia Ellis Baxter, Not Giving Up on Love. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Maurice de Jonge. Nog even de tijd om antwoord te geven op de vraag van deze week. Ik kan je ook eh, terugvinden op onze Facebookpagina als het te snel gaat. Dat is facebook.com slash Beachmasters. Like hem ook meteen, dan krijg je de hele week door allemaal onzin op je tijdlijn. En aangezien je Facebook-tijdlijn toch al vol staat met onzin... kan onze pagina er ook nog wel bij. facebook.com slash cfmbeachmasters. Het grootste gedeelte van mijn interieur komt bij de IKEA vandaan. Dat is de vraag van vandaag. A. Ja, ik koop er graag meubels. De prijzen van andere zaken zijn hels. Optie B. Een gedeelte komt daar vandaan, maar sommige dingen heb ik ergens anders aangedaan. Optie C. Nee, ik haat zo'n grote commerciële zaken. Meubels kopen doe ik bij exclusieve zaken vaak. Of optie D. Zelfs mijn vrouw komt bij de IKEA vandaan. Antwoord geven op deze vraag kan nog ongeveer een kwartiertje via de mail stefan.cfmzandvoort.nl of via Twitter stefan underscore Mocht het je te snel gaan, kan je het ook nog terugvinden dus op onze Facebookpagina CFM Beachmasters. Bang Bang komt eraan. Geen sekser, maak je me geen zorgen. Gewoon een safe for work naar Together Again van Janet Jackson. that's me. I see the vultures, I love them to death. Uh, it's for the cream, it's shout out the meth. The world is man, who on the bet? Four, five, six, I'm stopping the bank. Uh, I see the boys switching the lanes, cause they see the way I'm flipping the game. Uh, I'm Jordan, they're pipping, man. I'm scoring, they slipping, man. They falling and tripping, man. Come on, baby, let's do this thing. All night long and do it again. All night long and do it again. Zometeen hier deel 2 van Beachmasters. Jordan, Becky G en Pitbull Can't Get Enough.